Hij zei op een persconferentie dat het zo snel mogelijk moet, maar wel zorgvuldig. Er moet nu voorrang worden gegeven aan het proces. We moeten terug naar de stukken, zei Opstelten. Hij herhaalde dat VVD, CDA en PVV een eind op streek zijn... maar wilde niet zeggen wat nog de grootste obstakels zijn. Vanmiddag schoven de onderhandelaars Rutte, Wilders en Verhagen weer voor het eerst aan bij de informatuur. Volgens Opstelten was de sfeer goed en is er sprake van vastberadenheid om eruit te komen. Vanaf morgen nemen de fractievoorzitters weer hun secondanten mee. Als het nodig is, mogen ze bij bepaalde onderwerpen ook nog specialisten uit hun eigen partij meenemen. De Verenigde Staten willen voor tientallen miljarden dollars wapens verkopen aan Saudi-Arabië. De Saudis krijgen 84 nieuwe F-15 gevechtsvliegtuigen. Oudere F-15's worden vernieuwd. Verder koopt Saudi-Arabië bijna 180 gevechtshelikopters, waaronder Apaches en Black Hawks. De landen zijn ook nog in gesprek over de levering van marinematerieel ter waarde van 30 miljard dollar. De regering van president Obama zal het pakket ter goedkeuring voorleggen aan het congres. Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken in België zijn negatief over de oprichting van een verzoeningscentrum door de kerk. Ze zeggen dat priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik nog steeds worden ontzien. De katholieke kerk krijgt ook het verwijt dat ze nog steeds niet wil praten met de slachtoffers. De bisschoppen willen eind dit jaar een centrum oprichten waar slachtoffers met hun problemen terecht kunnen. In de Ronde van Spanje heeft Joaquim Rodriguez de rode leiderstrui veroverd. In de bergetappe van Gijon naar Cotobello reed de Spanjaard in de laatste kilometer weg van de Italiaanse klassementsleider Vincenzo Nibali.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 Hij er vandoor is met Vanessa en ze wonen nu in Zuid. Hij heeft belastingschuld en zij een nieuwe rode BMW. Wat zielig voor zijn vrouw en kinderen, die zitten er maar mee. Luister dat ik heb gehoord uit luid. De koning in haar hand bezeerde bij het schillen van wat fruit. Jos Brink is overspannen, want zijn reuk bleek plotseling en teef. Toen op zijn feestje voor de jets het Tarzan aan het jongen bleef. Maar dokter slapen als het donker wordt. Gezichten op behang, wat duurt een nacht nog lang? Ik werkte liever bij een echte krant, maar dat zijn dokter en dat is nou net mijn pech. Mijn huis te duur, mijn vrouw te chic, mijn giro altijd in het rood. Dus schrijf ik over sterren, koningshuizen, leven en de dood. Maar dokter, ik kan niet slapen als het vent niet praten als ik om een interviewtje bel. Dan maak ik zelf een verhaaltje, wat in die klootzak wel? Er wordt gezegd er wordt gefluisterd, ik heb gehoord dat naar verluid. Kenny Nijman toch geen flikker, is zijn brood nog aan de spuit. Maar dokter kan niet slapen als ik. en die vrienden, hij heeft heel wat problemen hoor. Gain Ballad, zo noemt hij de cd uit eh, het jaar 1994, eh, 1996 om eh, precies te zijn. Na verluid, zo heet dit nummer. Hij heeft het natuurlijk zelf geschreven, net als de twaalf andere nummers die op deze cd staan. En het is een beetje een, ja, hoe moet je het nou zeggen, een protestsong geworden. En dit is ook als een oudje hoor.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 I've longed for love like everyone else does, but I may stop searching after today. So there it is, girl. I've said it all. got tonight, babe? Why don't you stay? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight. misschien kent u het wel als eh, duet van eh, diverse mannen en vrouwen. Maar Barry Manilow, hij zei van laat mij het maar eens gewoon als solist doen. Vier heren uit Zeeland. Prachtige cd boven. En dit is de, de zaterdag erop bezongen. De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier een sigaret en dan nog een stuk koffie. Haar raam staat altijd open, ze kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij. Zo mooi ongeduld. Tot ik de zon heb neergekeken, wat me niet met spijt vervult. En als ik haar dan ophaal, zit ze naast me en ze zwijgt. De stad ligt achter ons, we kijken naar elkaar. Het wordt nooit meer hetzelfde, wij hier, de wereld daar. En ik weet wel wat ze denkt nu, we kunnen niet meer terug. Rij alsjeblieft voor altijd door, want alles, alles gaat te vlug leefde langzaam aan in de kantlijn van zo'n dag. Dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd, maar ik ben klaar voor zaken. It must be you, my love. Cause when I see those eyes of yours, I start to feel so nice. Oh, yes, of course. It must be you, it must be you. I wonder why I feel a little shy, but I, I think it must be you, my love. I wonder why I really want to try, cause I, I think it must be you, my love. I got this feeling. Deep inside of me, and it really feels so right, you see. It must be you. desire. Nederlandse formatie Saip. Drie dames en twee heren. En in Nederland loopt nog een jongeman rond. Mathieu Brabant bracht een cd uit. Made in Shades. So now you're leaving. You're saying goodbye. I guess I got what I paid for. Won't ask you why. or oh, your story like a dog chews a bone and left me feeling empty. So now I'm going down that lonesome road. Your tears don't fool me. I've been many a girl cry. I know sorrow. face and seductive smile are only loyal for a little while. And after all is said and done, you're in love with some other one. Broken trust is my ball and chain. I only have myself to blame. Next time I'll look the other way Cause love ain't ever be the same. Your tears don't fool me. I've been many a girl cry, know when sorrow. cd helemaal volgeschreven door die uh, Mathieu Brandt. En hij bespeelt ook de gitaar. Heeft wat andere mensen uitgenodigd. Onder andere Gerrit Berghouder. Eh, Marcel Briganti en Rodin van het Hart. hebben meegespeeld op deze cd. Een cd, The Best of Cindy Lauper, 12 Deadly Guns, zo noemen ze de cd. I Drove All Night is bandje nummer 10 van deze cd. Cindy Lauper, de best of. Eh, en dat is alweer eh, van jaren geleden hoor. 1994 kwam deze cd uit. En eh, ja, we horen eigenlijk nog maar heel weinig van die dame. Alhoewel, ik geloof dat ze pas geleden nog een cd'tje heeft uitgebracht. Hè? Dit stamt van een jaar later. Incognito. 100 degrees Celsius and rising. Twee dames en één heer met uh, soulmuziek. Dit is de titeltrack van die cd. Het debuutalbum van Cry kwam uit in 1995. Ze noemde de cd Miles Away. Don't Matter To Me werd toen ook uitgebracht als eh, single en kwam hoog in de hitrates hier in Nederland. als het een uh, debuut-cd is en eh, je maakt dan zo'n soort muziek en je hebt al zoveel succes, dan zouden toch nog andere cd's volgen. Dacht je dan bij jezelf, maar dat is toch niet helemaal gelukt voor die formatie. Dit is een heel apart instrument, Michael Messer, King Guitar, zo wordt dit cd'tje genoemd. Out my window, rain falls down. Someone said... angel can not drown. Sparrow shivers in a field of rue. No songbird sings, it's the crow blues. Gotta dance in scarecrow shoes. Is a bluebird blue, blue, blue, crow blue. out my door. Someone knocks, will of the wisp, a picking locks. He comes and goes as he chooses. He brings to me crow blues. Gotta dance in scarecrow shoes is a bluebird blue. Wilma zo moet ik het uitspreken, Het is een dame uit eh, Amerika die is naar eh, Europa eh, verhuisd en woont tegenwoordig ergens in Spanje, Portugal. Daar ja, ze is een beetje een nomade geworden hier in, in Europa. Schrijft nog steeds prachtige muziek. En dit vind ik wel ja, een heel mooi nummer, wat u daar net hoorde. Closer Than My Skin. Maar Fragile is ook zo'n prachtig nummer. Nee, en het is geen cover hoor, want deze dame heeft haar eigen cd's helemaal volgeschreven. CD is overigens nog niet zo oud hoor, 2006. Remember how we used to play and tell each other secrets we would promise solemnly not to tell a soul. And I believe that you would be the guardian of my mysteries, the keeper of my treasure, no one would ever know. Fragile, een prachtig eh, nummer. Een prachtige cd helemaal geworden. En als u in uw favoriete platenzaak bent, moet u maar eens kijken naar die cd Fragile. Ik kreeg eh, van de week een cd'tje binnen over Blake Shelton. Het is een artiest in Amerika. Don't you think. My oh my, you're so good looking. Hold yourself together like a pair of bookends. But I've not tasted all your cooking. Who are you when I'm not looking? Do you pour a little something on the rocks? Slide down the hallway in your socks. you undress? Do you leave a path? Then sink to your nose in a bubble bath. My oh my, you're so good looking. Hold yourself together like a pair of bookends. But I'm not tasted all your. Who are you when I'm not looking? I wanna know. I wanna know. I wanna know. Do you break things when you get mad? Eat a box of chocolates cause you're feeling bad. Do you paint your toes cause you bite your nails? Call up mama when all else fails. Who are you when I'm not around? When the door's locked and the shades are down. Do you listen to your music quiet? it feels just right, are you thinking of me? I wanna know. Je Think Blake Shelton. Hij is in Amerika genomineerd voor eh, uh, beste artiest in de country scene. Met zijn cd, met zijn stem, met zijn eh, gitaarwerk, met zijn optredens. Het is echt een... Eh, hier staat op de most underrated male vocalist in country music Nou, Dat zou beslist nog eens moeten blijken als de single of the year, song of the year, musical event of the year of musical video of the year gekozen is. En dan kun je pas zeggen of hij echt underestimated is, ja of nee. Stukje Nederlandstalig van iemand die veel te vroeg overleden is. De titel is gewoon heel kort. Hey. En het wordt allemaal gezongen door Robert Loon. Hey, ga nou eens even rustig zitten. Van dat gedrentel word ik zenuwachtig man. Dus stort je hart eens uit, wat is er dan? hey, jij bent een nachtje blijven pitten. Wij zochten enkel maar wat warmte allebei. Jouw bed was koud en het zo leeg als dat van mij. En dat is alles, en daar laat ik het ook bij. Ik wil niet dat mensen aan me kleten. Hey, daar hoef je toch niet om te grienen. Had jij al plannen liggen maken voor ons twee? Daar was je echt veel te voorbarig mee. hey, dit is voor mij een soort routine. Ik hoef niet meer dan af en toe zo'n tussenspel. Ik vind je aardig, maar je gaat me wat te snel. Dat leidt alleen maar tot ellende, dank je wel. Ik voel niet veel voor een ruïne Ik heb genoeg aan mijn eigen kop. Ik heb geen zin me te binden. Tel jouw eenzaamheid bij de mijne op. Wat denk je dan dat de uitkomst is? Ik wil niet weer opnieuw aan iemand wennen. Ik heb me daar al vaker in En tot ik jou vannacht heb leren kennen, had ik niks gemist. Hé, hey, wat zeg je daar? Wacht nou eens even. Zeg jij dat bang zijn nog iets anders is dan laf? Sluit ik me volgens jou uit lafheid af? Hé! Hey, wat kunnen wij elkaar dan geven? Hooguit wat warmte en wat aandacht voor elkaar. Dat kom je niet zo vaak meer tegen, dat is waar.